De originele Cobra heeft een verwoestende kracht als die ontploft. Volgens de politie is de namaakvariant extra gevaarlijk. De kwaliteit is zo slecht dat de bom ook onverwacht kan ontploffen politie heeft de afgelopen tijd 25.000 kilo illegaal vuurwerk in beslag genomen, waaronder duizenden cobra's. Dat is minder dan vorig jaar. De nacht van oud en nieuw duurt één seconde langer dan normaal. En dat komt door de schrikkelseconde die bij dit jaar wordt opgeteld... om te zorgen dat de klok weer precies gelijk loopt met de aarde. De draaiing van de planeet om haar as wijkt een fractie af van de 24 uur die ervoor wordt gerekend. Daarom moet er eens in de zoveel tijd een seconde aan het jaar worden toegevoegd. De laatste keer dat dat gebeurde was in juni vorig jaar. Een inzamelingsactie voor een nieuwe moskee in Culemborg heeft al ruim 80.000 euro opgeleverd. Woensdagavond brandde een voormalig zwembad in Culemborg af... waarin een islamitische vereniging een moskee wilde bouwen. De vereniging had het pand afgelopen zomer gekocht. Na de brand besloten andere moskeeën en islamitische organisaties... een inzamelingsactie te beginnen. De oorzaak van de brand is nog altijd onduidelijk. De eerste manager en ontdekker van de Beatles, Alan Williams, is overleden. Hij was eigenaar van een club in Liverpool waar veel Mercy Beat bandjes optraden. Waaronder ook de Beatles. Ook bracht hij de Beatles naar Hamburg, waar ze tussen 1960 en 62 aan de lopende band optraden. In 1962 werd Brian Epstein manager van de Beatles. Williams vertelde later dat hij blij was dat hij bij de begintijd van de band was. Alan Williams is 86 jaar geworden. Het weer, veel bewolking met hier en daar nog kans op mist en gladheid. Verder is het vrijwel droog en wordt het tussen 3 graden in Limburg en 8 op de Wadden. Tijdens de jaarwisseling is het droog bij een graad of 3.